Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Kiev komen mensen na een nacht met meerdere explosies weer naar buiten. Dat ziet de Belgische journalist Bruno Beekman, die in die Oekraïnse hoofdstad zit. Ik heb vanmorgen kunnen zien, er waren weer aantal winkels open. Er stonden weer rijen. De avondklok wordt hier opgeheven om 8 uur lokale tijd. S morgens 7 uur lokale tijd, Nederlandse tijd. En de rijen waren minder lang. Er liggen ook nog steeds genoeg voedselproducten in eh, de winkels. Ehm, en er treedt eigenlijk een zekere gewenning op, kan ik zien. Het 60 kilometer lange Russische konvooi dat onderweg is naar Kiev... staat volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie al een tijd stil... Dat kan komen omdat de troepen hergroeperen, worden aangevallen door Oekraïners of zich gaan opsplitsen. Het uiteindelijke doel is waarschijnlijk om de stad Kiev te omsingelen. De Paralympische Spelen in Peking worden morgen afgetrapt, maar ook daar gaat het over de oorlog. Rusland en Belarus mogen toch niet meedoen, horen we net. Gisteren zei het Paralympisch Comité nog dat de sporters onder neutrale vlag konden meedoen. Hun medailles zouden dan niet meetellen in het medailleklassement. Daar kwam van veel landen kritiek op, vertelt verslaggever Tom van het Hek. En ook een aantal atleten die blijkbaar hadden gezegd... Eh, dan, eh, wij gaan niet uitkomen tegen mensen uit Rusland of Belarus. Dus de druk was enorm. En ik denk ook dat er wel wat internationale druk vanuit andere kanalen is geweest. Dus ik denk dat kortom de druk zo groot... Er was ook veel verontwaardiging naar het besluit gisteren... dat dat hem uiteindelijk heeft doen besluiten, het hele comité... om het alsnog te gaan doen op de manier zoals het nu gaat. En veel mensen willen iets doen om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen. Door het hele land zijn er inzamelacties en komende maandag is er een grote landelijke actiedag georganiseerd door Giro 555. Super fijn al die acties, maar let op met wat je inzamelt, zegt de organisatie tegen Hart van Nederland. Niet alles is nuttig. Als je naar die opvangcentra gaat, dan zie je overal bergen kleding liggen. De mensen zelf geven ook aan dat ze aan kleding eigenlijk geen behoefte meer hebben. Dat het voornamelijk eten en medicijnen is. Eh, en die zijn nog nodig. Nou, als je dan wat wil doen, geef dan geld. Doe een donatie op Giro 555. Dan kijken wij wat deze mensen het hardst nodig hebben. En dan zorgen we ervoor dat ze dat krijgen. Het weer nog. Het wordt een mooie lentedag. Vanochtend waren er nog wat wolkjes, maar inmiddels is het bijna overal opengetrokken en is er volop zon. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat zo'n 35 kilometer file. Het is langzaam rijden op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen naar de West en knopen Diemen bijna 10 minuten vertraging. Dat kwam door een ongeluk. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij knopen de Nieuwe Meer 5 minuten. En op de A10 de Ring Amsterdam tussen de knopen de Watergraafsmeer en de Nieuwe ook 10 minuten op onthoud. Op de N505 Hoorn richting Enkhuizen tussen Enkhuizen Noord en Andijk 2 kilometer met 10 minuten tot een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kans heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp waar ideeën meetellen en elke er mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 people throwing love to the loveless Shining a light cause they wanted it seen change your mind jou. Waar zijn de dagen dat ik zei, ik hou van jou. En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer het over is. Ik speel al maanden deze rol, ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet zo bang dat ik je kwets. Ook al is het nu of nooit, ik wil, ik zal Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik.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 Shot Town, what's going on? Uh huh, yeah. I drink a goose for breakfast, an insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace to the Izzles back to Wizard. How do you console my mom or give a light support? Telling her son's on life support. And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that I got look like Emmett Till. She was with me before the deal. She been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use trying to be lying. I've been trying to be signed, trying to be a millionaire. How I used two lifelines in the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican man. Story on MTV, and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now if, it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut for like, I don't know, the doctor said like six weeks know, he had reconstruct, I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth, man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, though. Yeah. Turn me up, yeah. Uh. What if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except really putting it down and he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good dude, bad night, right place, wrong time, in the blink of an eye, his whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear to God, drive a two on a two. I got a lawyer for the case to keep us in my safe. Safe, my dogs couldn't tell if I, I looked like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised accident like Geico. They God I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys at Russ where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up, I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did, but I'm a champion. So I turn tragedy to triumph. Make music that's fire, spit my soul through the wire. Woo! You know what I'm saying? When the doctor told me I had a um, I was gonna have to have a plate in my chin. I said, dog, did you realize I'd never make it on a plane now? It's bad enough I got all this jewelry on. She can't be serious, man. like a girl changes clothes I feel sure to see a face that you recognize.